uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Duo moet per direct stoppen met het gebruik van een algoritme... bij het controleren van studenten met een uitwonende beurs. Dat wil onderwijsminister Dijkgraaf. Na het onderzoek van mijn collega's van NWS op 3... daaruit bleek dat vooral studenten met een migratieachtergrond eruit werden gepikt. Daarom gaat Duo nu gebruik maken van steekproeven. De aanleg van 14 wegen gaat voorlopig niet door. Het komt door stikstofproblemen, te dure bouwkosten en ook personeelstekorten. Ook drie projecten voor vaarwegen worden eventjes op pauze gezet. Dat heeft minister Harbers besloten en hij legt het zelf uit. De nieuwe infrastructuur hebben we nodig in Nederland. Eh, Nederland. Dus ook een noodzaak om die eh, projecten te doen. Eh, tegelijkertijd, door stikstof lukt het al een paar jaar niet om veel van die projecten te realiseren. Dat zal ook nog wel een paar jaar aanhouden. En we hebben ook noodzaak om het groot onderhoud van Nederland, om daar echt meer aan te, te besteden dus ik heb die dingen eigenlijk bij elkaar gebracht. Geld wat ik nu niet, toch niet kan uitgeven aan aanleg... dat ga ik gebruiken om de grote onderhoudsbeurt van Nederland... nu met eh, verenigde krachten aan te pakken. Het gaat onder meer om de projecten op de A9 bij Rotterpolderplein... en de A15 bij Papendrecht-Gorkum. Volgens de minister komen die wegen er uiteindelijk wel... maar wanneer weten we nog niet. De overheid moet beter luisteren naar mensen die twijfelen, bijvoorbeeld over corona. Dat zeggen onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze kwamen erachter dat tijdens de coronapandemie 1 op de 5 mensen twijfelen aan het coronabeleid, maar dat ze zich niet gehoord voelden. Mensen die daar ook sceptisch waren, mensen met diploma's, professoren, ja, daar wordt gewoon niet, eh, het narratief niet een bepaalde kant op gaat. Ja, daar wordt er niet naar geluisterd. En dat vind ik toch vrij vaak een kapitalistisch model. Deze arts die richtte in coronatijd de twijfeltelefoon op, waar mensen met twijfels over vaccinaties heen konden bellen. En hij merkte dat niet alleen felle voor- en tegenstanders belden. Ja, je hoort altijd een felle voor- en een felle tegenstander. En we moeten dat debat niet laten kapen door alleen die twee extreme partijen. En we moeten ons gewoon realiseren dat een groot deel van de mensen ja, een zwijgende meerderheid heeft... die misschien gewoon hele reële vragen hebben. Het SCP vindt dat de overheid ook beter naar die groep moet luisteren.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 bij de controle van uitwonende studenten met een beurs. De dienst moet zich tijdelijk beperken tot een willekeurige steekproef, zegt minister Dijkgraaf. Twee Russen die zijn veroordeeld voor het neerhalen van vlucht ma 17 zijn op de sanctielijst van de EU gezet. Daarnaast staan er twee legeronderdelen op... die verantwoordelijk waren voor het afvuren van de boekraket. En kledingwinkel Score is failliet verklaard. Ook Chasin van dezelfde eigenaar valt onder het bankroet. Door het faillissement komen de banen van zo'n 450 medewerkers in gevaar, zegt het ANP. Het weer zonnig en wat stapelwolken. Het is 20 tot lokaal 26 graden. what you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard.